Staten is het dodental door de orkaan Irene opgelopen tot drie. In North Carolina kwam een man om het leven door een afgewaaide tak. Een ander slachtoffer kreeg een hartaanval toen hij zijn huis probeerde dicht te spijkeren. Ook is er iemand meegesleurd door het water. De orkaan is in North Carolina aan land gekomen. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Irene bereikt windsnelheden van zo'n 140 km per uur. De stad New York is begonnen met het stilleggen van het openbaar vervoer in afwachting van de orkaan. Het is de eerste keer dat dat gebeurt vanwege een natuurramp. President Obama heeft zich op zijn vakantieadres door adviseurs op de hoogte laten brengen van de situatie. Op een persconferentie waarschuwde hij voor de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis. In Breskens heeft de politie in een woning een dode vrouw van 35 gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. De vermoedelijke dader is aangehouden. Hij is haar ex en de vader van haar twee kinderen. Die kinderen van 6 en 3 zijn door de man na zijn daad naar kennissen gebracht. Enige tijd later heeft hij zichzelf bij de politie gemeld. De technische recherche is een onderzoek begonnen. De politie in Culemborg heeft een man van 18 aangehouden omdat hij gisteravond de ruiten van een woning zou hebben ingegooid. Na het incident was het tot diep in de nacht onrustig in de wijk Terweide. Op straat kwamen grote groepen jongeren bij elkaar en de politie besloot extra agenten in te zetten. Pas tegen drie uur vannacht keerde de rust terug. Rond de jaarwisseling in 2010 waren er in de wijk terwijde rellen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarna was in de wijk nog maanden een samenscholingsverbod van kracht. De politie in Culemborg verwacht dat het vanavond rustig blijft, maar houdt wel een extra oogje in het zeil. Het weer. Vanavond klaart het op. Morgen opnieuw buien. Eerst vooral in het westen, later in het binnenland.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 De lijst bestaat uit 40 platen, waarvan deze week 18 stijgers zijn, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie platen dus ook eruit na 13 weken, de Neon Trees 1983, Mr. Sexo Beat van Alexander Stan ook na 13 weken, 17 weken volgehouden Lady Gaga en Judas een goede week voor de Jim Class Heroes en Adam Levine. Stereo Hard gaat namelijk 10 plaatsen omhoog en is de snelste stijger. Alexis Jordan, Good Girl en Natasha Bedingfield, Pocketful Sunshine zijn met 13 plaatsen de snelste dalers. Langs genoteerd, die komt er nog aan hoor. Pitbull, Neo, Everjack en Neo, Give Me Everything Tonight. Alweer 16 weken lang in de lijst van Europa slaan wij de boeken open. De geschiedenisboeken wel te verstaan. 19 augustus 1989, een pan-Europese picknick. Een vredesdemonstratie wordt gezien als het begin van de opheffing van het IJzeren Gordijn. Een jaar later, op deze 19 augustus, in het zwarte stadsdeel Soweto in Johannesburg vallen 222 doden. met alles tijdens bloedige geweld tussen de aanhangers van de ANC en de Inkatara. Ankie van Gunsen wint voor de derde keer op rij de gouden medaille op de Olympische Spelen. Dat was terug naar 19 augustus 2008. Terug naar 2011.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 Samen met Pitbull staat zij weer in de lijst, met Rabiosa. Alweer zes weken in de lijst ondertussen en omhoog hoor, van 23 naar 14 in één keer. En voor die Britney Spears, I Wanna Go Go. In de zevende week gaat zij ook omhoog wel, van 22 naar 17.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 En ook de mensen hier rondom het Gasthuisplein. Van uh, de net. Zeg maar gewoon, Jos, je bent een eikel. Kom maar dan, eh, ja, de boksen gingen misschien eh, iets harder hier in de studio dan eh, ze gewend zijn hier. Want wat een heerlijke plaat is dat van de Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Maggie is deze week op nummer 11 in de Euro Breakdown. En vanaf nummer 11 kijken wij altijd even achterom naar wat we dan allemaal alweer gehad hebben. Op nummer 20 Kate Ryan en Love Life. In de tiende week zak het van 12 naar 20. Van 17 omhoog, uh, omhoog naar 19. In de derde week Rihanna Men Down. Je hoorde een klein stukje voor het nieuws van 4 eh, uur. Rihanna California Kingbed vinden we dan ook op nummer 18. Drie plaatsen verlies in de 15e week. Britney Spears I Wanna Go Go Go. In de zevende week van 22 omhoog naar 17. Black Eyed Peas Don't Stop the Party. In de tiende week zakken ze van 11 naar 16. Gavin DeGraw Not Over you in de dertiende week zak het van 10 naar 15. Shakira, Pitbull, Rabiasa in de zesde week uh, stijgend van 23 naar 14. Helena, Disco Romance blijft zitten op nummer 13 in haar negende week. Crystal Fighters in de Plage in de vijfde week omhoog van 20 naar nummer 12. En Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie in de vijfde week dus omhoog van 18 naar nummer 11. En dan is het tijd om de top 10 in te gaan. En we doen dat niet meteen met de nummer 10, nee, want die is in handen van Kay Perry. Last Friday Night. Zij verdubbelt haar plek. dat is voor haar alleen niet zo best. De Last Friday Night gaat namelijk van 5 naar 10 toe in de 11e week. LMFAO en de Party Rock Anthem stond vorige week nog op 6, deze week op 9. Dat alles in de 10e week. En 12 weken in de lijst staat Mohammed en Nico Searchinger, de Coconut Tree. Vorige week te vinden op eh, nummer 8. En ook deze week terug te vinden op nummer 8. Mohammed en Nico Searchinger, de Coconut Tree. stay, falling crashing to me. zo naar buiten kijken denk ik toch eerder aan een eh, palm tree dan aan een eh, coconut tree. Mohammed en Nico Searching dus niet. Hun single Coconut Tree doet het goed hoor. In de taalzeek blijven ze mooi lekker zitten. Op nummer 8. voor eh, vorige week zakten ze nog van 6 naar 8. Deze week dus op 8 blijven hangen dat is gewoon een goed resultaat. ZFM, Westkust, weerbericht. We gaan eens kijken hoe het eh, resultaat van het weerbericht is. Vanmorgen was het eh, een ochtend met veel opklaringen. En vanmiddag wordt het in de regio vrij zonnig. Dat alles bij een matige westelijke wind. Een temperatuur die maximaal een uh, graadje of 18 wordt. Komende nacht is er weinig bewolking, maar er kan wel wat mistbanken hier en daar ontstaan. De temperatuur dat zakt naar een graad of 14. Vanmorgen wordt het ook weer erg zonnig. Ook dan kunnen we genieten van een graadje of 21. En het alles bij een matige tot zwakke zuidelijke wind. Zondag dan wordt het eh, nog een stukje warmer. Dat alles met een matige wind uit het eh, zuidwesten. Het wordt dan een graadje of 23 hier in Zandvoort goede temperatuur dus voor alle festivals en evenementen die klaarstaan in Zandvoort en ook in de regio van Zandvoort. Mocht je er meer over willen weten, kijk even op de site cfmzandvoort.nl. Daar staan namelijk alle dingen die eh, te doen zijn in Zandvoort. Al het laatste nieuws van de regio, alles is er terug te lezen. Ook de hitlijst van Europa is er terug te lezen. Vanaf 5 uur vanmiddag staat aflevering 33 gewoon weer helemaal op de site van CFM. Dan kan je dus even nakijken waar die lekkere plaat ook weer stond. Die lekkere plaat van Pitbull, Neo, Everjack en Nayer. Give me everything tonight, waar staat die ook alweer? Het ritme van ga je verklappen waar die plaats staat. Vorige week namelijk nog terug te vinden op uh, nummer 4. Deze week op 7. Met 16 weken wel het uh, langs genoteerd van allemaal. tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nadia, Neo, that's right.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 Ze zakken wel drie plaatsen van 4 eh, naar 7. En dit was eh, Kevin hier even in de studio. Die zegt, die Everjack, dat is toch wel een hele goeie. Toen moest ik denken, ik heb iets over hem gelezen afgelopen week. Even een eh, klein blokje weer showbiz nieuws. En dan wel over Everjack, want die heeft een nummer opgenomen met Shakira de DJ die eigenlijk Nick van der Wal heet, had onlangs een nummer 1 hit met rapper Pitbull en RB-zanger Neil. Ik duik zo de studio in met Shakira, al dus uh, Afrojack op zijn Twitter. Ook plaatst zijn een foto waarop hij te zien is met de Colombiaanse zangeres en haar vriend FC Barcelona voetbal Gerald Piquet. Afrojack die won eerder dit jaar ook al een eh, Grammy voor de remix van Madonna's nummer Revolver. Hij werkt veel samen met de Franse DJ David Guetta. Op deze platen net niet, nu is het even Pitbull, maar eh, anderhalf jaar geleden nam... Uh, David Guetta namelijk deze Afrojack onder zijn hoede. En toen dacht ik, dat was ook nog wat anders, want Afrojack, Armin van Buren en David Guetta, die staan dit jaar op het Amsterdam Dance Event de organisatie van het event van de elektronische muziek. Die heeft woensdag namelijk de eerste namen bekendgemaakt. Verder verzorgen onder andere Carol Cox, David Skills, Federal Grand, Ferry Coston en Sven Vat een optreden. Het vierdaagse evenement eh, wordt dit jaar voor de 16e keer gehouden. Het recordaantal van 52 podia's werkt mee, waaronder Paradiso, Melkweg en The Escape. Op het Amsterdam Dance Event worden 130.000 bezoekers verwacht. Belangstellenden kunnen kiezen uit eh, ruim 200 evenementen. Amsterdam Dance Event duurt dit jaar van 19 tot en met 22 oktober 2011 natuurlijk. Tot zover even een blokje informatica op deze vrijdagmiddag. Het mag allemaal nog net gelukken, want eh, het is nog geen weekend. Je weekend staat wel te beginnen. Ik heb nog een paar platen voor je klaarstaan, waaronder natuurlijk de nummer 1 van Europa. Voordat het zover is, eerst David Guetta, Tyre Cruz en Luda Chris, The Little Bad Girl. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy All the ladies look at me and act coy I just like to put my hands up in the air I want bad girl dancing over the dirt dancing vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. origineel. beach, get the sand out your shoes, and all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late, every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late, it's too late, it's too late. It's too late. It's too late. Uh. sharpshooter, you can call me the Zion. Jennifer Lopez en Lil Wayne, I'm Into You. In de achtste week doen ze het goed, dus gaan we omhoog van 14 eh, naar nummer 5. En daarvoor David Guetta, Taya Luther Ludacris, The Little Bad Girl. Vorige week nog 9, nu dus omhoog naar 6. Het alles alweer in de eh, achtste week dat zij in de lijst staan. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Er is één zakker in deze lijst, van deze eh, vier laatste platen. En drie stijgers. Eén daarvan ging van 7 naar nummer 4. En is al een keer bestempeld als de zomerhit van 2011. Dan Sakaduro, Don Omar van uh, eh, 7 omhoog naar 4. En dat alles in zijn zesde week alweer. Escobar en Danza in de zesde week. Dus omhoog van 7 naar nummer 4. Weet je wat wij gaan doen? We gaan even snel kijken naar uh, snel wil ik ook heel snel, want er zijn maar vier nieuwe binnenkomers. Rain Over Me, Pitbull en Mark Anthony op 37. Slave to the Music, James Morrison op 29. 27 Titanium, David Guetta. En Hot Shell Rea Tonight Tonight. Top 10 van de Nederlandse top 40 Party Rock Anthem, LMFAO op 10, Mr. Sexabeat, Alexander Stan op 9, Happiness, Alexa Jordan op 8. Zak Noel, Loka People vinden we daar op 7, Save the World, Swedish House Mafia nog op 6, op 5, Someone Like You. Rihanna Ment Down op 4 en de top 3 is net als vorige week Give Me Everything, Pitbull, Moves Like Jagger van Maroon 5 en Danza Caduro is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Wij gaan ook de top 3 in, maar dan de top 3 van de Euro Breakdown. De nummer 1 van vorige week, die heet Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall. En dat is de nummer 3 van deze week. 11 weken lang staan deze mannen al in de lijst.